Trudy Vendrich met het NOS-journaal. PVV lijkt afstand genomen van de terreuraanslagen in Noorwegen. In een verklaring spreekt hij van een brute moord die de PVV diep heeft geschokt. Dat de dader, Anders Breivik, in zijn manifest expliciet naar de PVV en naar Wilders verwijst, vervult de PVV-leider met walging. Verder schrijft Wilders dat hij en zijn partij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor een wat hij noemt verknipte idioot die de vrijheidslievende anti-islamiseringsidealen op een gewelddadige manier misbruikt. PVV'ers geloven in de kracht van de stembus en niet in bommen en pistolen, al dus Wilders. De Italiaanse Europarlementariër Borghesio heeft opschudding veroorzaakt door de daden van de aanslagen te prijzen. De politicus van de Lega Noord was gisteravond op de radio vol lof over het ferme nee van Breivik tegen de multiculturele samenleving. In mei baarde Borghesio al opzien. Hij noemde toen de toen van oorlogsmisdaden verdachte Bosnisch-Servische generaal Mladic een patriot. Het aantal horecabedrijven is de afgelopen vijf jaar met 10% gegroeid naar bijna 54.000 bedrijven. Uit cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat vooral het aantal hotels is toegenomen. In Midden-Nederland is er zelfs sprake van een ruime verdubbeling van het aantal hotels. Met de cafés gaat het minder goed. Er zijn nu 6% minder cafés dan vijf jaar geleden. Opvallend is de groei van het aantal ijssalons met 50% naar 600. Het restaurantwezen blijft met 61% het grootste deel uitmaken van de Nederlandse horeca Michael Phelps wacht nog steeds op zijn eerste gouden medaille op het WK zwemmen in Shanghai. In de finale van de 200 vrije slag werd hij verslagen door zijn landgenoot Ryan Lochte. Sinds 2005 was Phelps op dit nummer ongeslagen op alle grote toernooien. Eerder was er voor Phelps al een teleurstelling doordat hij in het estafette-team van de VS derde werd in de finale van de 4x100 meter vrije slag. Het weer bewolkt en regenachtig. Het wordt 18 graden aan zee tot ruim 20 in het binnenland. Morgen wat meer ruimte voor de zon. Smiddags een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de AMB. In de Randstad staat een file op de A4 Amsterdam-Den Haag.